Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De raket die de MH17 neerhaalde is ontploft op 15 meter links voor de cockpit... zegt de Oekraïense hoofdaanklager van het onderzoek naar de ramp. Volgens hem zit Rusland achter de terroristische daad en niet Oekraïne... hoewel het op Oekraïns grondgebied gebeurde. Als er verdachten worden gevonden, dan worden die berecht volgens Oekraïns recht voor terrorisme. Daar staat in Oekraïne levenslang op. Rond deze tijd komt het eerste konvooi met wrakstukken van de MH17 aan in rijen voor onderzoek. Ambulances worden vaak onnodig ingezet, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen. In 40% van de gevallen had de patiënt naar de huisarts gekund of was er helemaal geen hulp nodig. Dat is bijvoorbeeld zo bij ongelukken op straat, waarbij mensen minder ernstig gewond zijn dan gedacht. De onderzoekers pleiten voor meer verantwoordelijkheidsbesef bij de burgers. Bovendien zouden mensen minder snel in paniek moeten raken. De dochter van een topman van Korean Air is haar baan bij de luchtvaartmaatschappij kwijt wegens haar onuitstaanbare gedrag. De 40-jarige Heather Cho had een purser op een vlucht van New York naar Zuid-Korea van boord gestuurd, omdat ze als eerste klas passagier nootjes in een zakje had gekregen in plaats van op een bordje. Het toestel moest terugtaxiën naar de gate. De purser moest van boord en er moest een vervanger worden gezocht. Daardoor liep de vlucht flinke vertraging op. Aanvankelijk probeerde de directie van Korean Air haar nog de hand boven het hoofd te houden, maar het publiek vond haar gedrag zo weerzinwekkend dat ze haar baan nu toch kwijt is. Het weer geregeld zon, alleen in het oosten bewolkt en mistig. Daar is het 2 of 3 graden, op andere plaatsen wat warmer. Bij zee een enkele bui. Tegen de avond meer bewolking, vannacht regen en aan zee een stormachtige zuidwestenwind. Morgen vroeg trekt de regen weg, waarna de zon geregeld schijnt. Een enkele bui blijft mogelijk. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat op de A27 Gorkum-Utrecht 2 kilometer file bij Lexmond.